Drie uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Denemarken hebben de Sociaaldemocraten de parlementsverkiezingen gewonnen. Bijna alle stemmen zijn geteld en het lijkt erop dat de Sociaaldemocraten... en vier andere linkse partijen samen een meerderheid in het Deense parlement hebben. De rechtspopulisten verloren flink. De Deense Volkspartij lijkt gehalveerd ten opzichte van de verkiezingen in 2015... De liberale premier Rasmussen heeft zijn verlies toegegeven... Mogelijk krijgen de Denen nu een linkse regering... onder leiding van de 41-jarige sociaal-democratische partijleider Mette Frederiksen. Als dat gebeurt is Frederiksen de jongste Deense premier ooit. Premier Rutte noemt de kritiek van de oppositie dat hij druk uitoefende... om de presentatie van de doorrekeningen van de klimaatplannen uit te stellen, onterecht. In een debat in de Tweede Kamer zeiden de partijen dat ze vinden dat Rutte informatie heeft achtergehouden. Rutte ontkent dat en zegt dat hij het de volgende keer weer zo zou doen. De oppositiepartijen hadden het over manipulatie en gesjoemel... maar een motie van wantrouwen van de PVV haalde het niet. Bij een brand in een zorgcomplex in het Friese Sint-Nicolaascha... is iemand om het leven gekomen. De bewoner van een appartement waar het vuur was ontstaan. De brandweer kon 26 andere bewoners evacueren. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bewoners van appartementen met rookschade moeten de nacht ergens anders doorbrengen. En bij iedere thuiswedstrijd van Feyenoord... mogen een kleine 4000 kinderen uit Rotterdam-Zuid gratis het stadion in. De gratis toegang is een cadeautje van de stichting De Verre Bergen... die er bijna 25 miljoen euro voor beschikbaar heeft gesteld. In het nieuwe stadion komt een speciaal vak... met plaats voor de kinderen tussen de 10 en 15 jaar. De stichting investeert in sociaal-maatschappelijke programma's in Rotterdam. Het weer, er trekken vannacht dus zware buien over met onweer en veel regen. In de ochtend wordt het droger en vanmiddag is er ook wat zon.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl change you up alright. Give you everything you need. ZFM. danze dentro i panni che si amano. La notte è giovane, giovani vecchi. Parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare, una il sole, sotto il sole Di riccione, di riccione mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te Come se fossero te eh, oh. Le serie iniziano video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso Intanto cerco il mare, un'aquila reale Tra poche ore quasi quasi mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo maar bepalen.